4 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Berlijn houdt de bondsregering vandaag crisisoverleg met de deelstaten... over de uitbraak van de darmbacterie EHEC. De bacterie maakt steeds meer slachtoffers en is bestand tegen veel antibiotica. Slachtoffers krijgen hevige diarree, buikkrampen, koorts, misselijkheid en nierfalen. De Duitse autoriteiten willen eerst de bron van de besmetting weten. Vermoed wordt dat het komkommers uit Spanje zijn, maar zeker is dat niet. En zolang er geen zekerheid is, adviseren de Duitse autoriteiten geen rauwkost als komkommers, tomaten en bladsla te eten. Het dodental als gevolg van de EHEC-bacterie is dit weekend opgelopen tot 10, allemaal in Duitsland. In Hamburg zijn bijna 500 mensen besmet geraakt, in heel Duitsland meer dan 1000. In Nederland is de darminfectie bij één vrouw vastgesteld. Zij was in Duitsland geweest. Malta gaat als laatste lid van de Europese Unie echtscheiding mogelijk maken. De conservatieve premier Gonzi heeft dat gezegd na het referendum van gisteren. Daarbij stemde 52,6 procent voor het recht op echtscheiding. Het referendum was niet bindend, maar volgens Gonzi zal de wil van de meerderheid worden uitgevoerd. Zelf voerde hij campagne tegen het recht op echtscheiding. Voorstanders zeggen dat de uitslag Malta dichter bij Europa brengt. In Malta is de invloed van de katholieke kerk groot. Driekwart van de bevolking zegt elke zondag naar de mis te gaan. Abortus blijft in de eilandstaat wel verboden. President Obama heeft het gebied in Missouri bezocht... dat is getroffen door de verwoestende tornado. Hij beloofde de overlevenden dat ze niet alleen zullen worden gelaten. In een herdenkingsdienst kreeg hij luid applaus toen hij zei... dat het land hen zal bijstaan bij elke stap die ze moeten zetten. Vorige week veegde een tornado een derde van het stadje Joplin van de kaart. Er zijn 142 doden geteld. 40 mensen worden nog vermist. Het weer overwegend eh, zonnig, alleen in het noorden s ochtends mogelijk wat wolkenvelden. Maxima van 20 graden aan de kust tot 26 in Limburg. In de avond volgen vanuit het zuidwesten een aantal buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Goed is die, hè? Dat waren de flageolets. Nogmaals dank, dames. Even, eventjes, ik dacht, ik laat hun even uitpakken. Want dan zijn we een beetje in de stemming, want we gaan naar Paradiso. Ik neem u terug naar afgelopen donderdagavond... naar een meer dan uitverkocht paradiso. Guus Hoogaerts, alias uh, Guus Boek, die bedacht dat het wel een goed idee zou zijn... bedacht dat het een goed idee zou zijn, een rare zin, maar goed... om uh, Carole King in het zonnetje te zetten... en dan met name haar album Tapestry. Nou, drie weken geleden was ze hier te gast met, eh, samen met Lea Kliphuis... om ons bij te lichten hè, over deze zangeres en plaat. Dus luister dat vooral even terug. www.adelinewallier.nl 9 mei was dat, geloof ik. En eh, Lea, die kwam ook een paar liedjes zingen. Wauw, zij is goed. Zij is echt goed, hoor. Ik vond haar ook een van de beste in Paradiso. Samen met Eva Kieboom van de band Sensual. Die kende ik helemaal niet. Was voor mij een ontdekking. Ach, ze waren allemaal goed, hoor, die dames. Guusborg en Leo Blokhuis presenteerden de avond. Tapestry, 40 jaar oud. 25 miljoen exemplaren verkocht. En counting. Op de eh, cover staat een kat, die heet Telemachus. 15 weken op nummer 1 in Amerika. De Library of Congress heeft hem uitgeroepen, tot officieel uitgeroepen tot Amerikaans erfgoed. We gaan Tapestry vandaag vieren met zes geweldige zangeressen. Wat is het eerste nummer? Even allemaal samen. I feel the earth move. Jullie weten het best. Jullie weten het best. Oké. Ehm, we hebben eh, de zangeressen net aan jullie oh. voorgesteld. Eh, we hebben Stevie N, we hebben Ricky Kolen, eh, we hebben Eva Kieboom, we hebben Lea, we hebben Charlie D. En we hebben Anneke van Giersbergen. Daar komen we verder niet meer aan. Eh, die komen gewoon die plaat integraal spelen. Daar komen wij ook niet tussen, dat hoort niet. Na You've Got a Friend draaien we hem even om. Dus dan moeten jullie even, even het omdraaigeluid maken. En dan kunnen we, kunnen we hops door. Maar ik stel nog één keer en ik roep ze hier met heel veel plezier onze heerlijke band voor vanavond. Op drums Richard Heijerman. Onze toetsenist heet Roel Spanjes. Onze bassist heet Hein Overmans. En onze gitarist en bandleider heet Erik van Dijsseldonk. En het eerste liedje heet I Feel the Earth Move. En het wordt gezongen door Stevie N. Woo! anymore. It would be so fine to see your face at my door. Well, it doesn't help to know you're so far away. Traveling around sure gets me down. Nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come too lonely. There's so many dreams I have yet to find. But you're so far away. Doesn't anybody? dames en heren. There'll be good times again for me and you. But we just can't stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad. Dankjewel. Ik ben heel blij dat ik deze volgende mag doen, want het is echt een van mijn favorieten. treat you better. You're gonna find, yes, you will, that you're beautiful as you feel. I have often asked myself is sadness in a world where tears are just a lullaby. If there's any answer, maybe love can end the madness, maybe not, but we can only try. You've got to get up every morning with a smile on your face and show gotta treat you better. You gotta Dankjewel. Morgen, morgenochtend de dag mee beginnen, hè? Way over yonder is a place that in rivers each day. And the sweet just call. the light. to know that your love is what I shark. to hold. Once amid the soft and silver sadness in the sky, there came a man of fortune, a drifter passing by. He wore a torn and tattered cloth around his leathered hide and a coat of many colors, yellow green on either side. He moved with some uncertainty as if he didn't know just what he was there for or where he ought to go. Once he reached for something golden hanging from a tree, and his hand came down empty. Soon within my tapestry along the rutted road. He sat down on a river rock and turned into a toad. It seemed that he had fallen into someone's wicked spell, and I wept to see him suffer, though I didn't know him well. As I watched in sorrow appeared a figure gray and ghostly beneath the flowing beard. In times of deepest darkness, I've seen him dressed in black. Now my tapestry's unraveling. He's come to take me back. He's come to take me back. voor de gelegenheid mijn panty uitgetrokken. Roel, jongen, laat het maar horen. Ik durf het bijna niet. <laughs> Eva die liep net af en ze zei... Ze zijn zo lief! Show me the love, people. out on the morning rain. I used to feel so uninspired. And when I knew I had a face that other day, oh Lord, it made me feel. nature, a natural woman. Richard Heijerman. Richard, komt er even voorbij. Hein Overmans, de bassist. En we hebben Erik van Dijsseldonk, onze gitarist. En achter het gordijn staat klaar Stevie En daar staat Ricky Kolen. En daar staat ook nog, hoop ik, Lea. En daar staat Eva Kibo. En er staat Anneke van Giersbergen. En de man die het briljante idee had, Guus Hoogaerts, Guus Boer. Leo Blokhuis. Dank u wel. En jullie weten, You Make Me Feel Like a Natural Woman is het laatste liedje van Tapestry. Dank voor jullie komst. Tot Ja, het is echt op. Tapestry is echt op. Maar eh, misschien dat eh, de oplettende luisteraars, eh, kijkers, nog, nog, nog één bekende hit. Misschien één bekende hit. Nee, niet Oh Carol. Dat had... Je weet dat Carol King een antwoordsong aan Niels Sedaka heeft geschreven, hè? Oh Neil. Wat zeg je? Guus, ik weet het niet. Weet jij het? Nee, ja, net, net wist ik het nog, maar nu niet meer. Nog eentje? En we beloven, het is er echt nog eentje. Kijk of de band er is, nog eentje. Come on, guys. Nou, ja, we hebben een band. Kom maar. dan. En we hebben, e- en <laughs> we, hebben Eva. We hebben Charlie. En we hebben Charlie D. En we hebben Erik. We hebben Hein. We hebben Stevie Ann. We hebben, en we hebben Lea. We hebben Ricky. En we hebben Anneke. Nog eentje. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you get to like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. My little baby sister can do it with ease. It's easier than learning your ABCs. So come on, come on, do the locomotion with me. You gotta swing your hips now. do it. Let's make a chain now. Come on, baby, do the locomotion. A shaggy, shaggy motion like a railroad train now. Jesus. Ja, volgens mij is het al wel afgelopen. Nou, dit was toch prachtig, deze versie van de Locomotion. Dank jullie wel voor jullie komst. Dank deze heerlijke dames voor het zingen van een onvergetelijke avond. Dank aan Het Parool, de enige echte Amsterdamse krant die deze avond mogelijk heeft gemaakt. Heb een veilige reis naar huis, tot de volgende keer. Yo! Oké, dat was nog even Leo. Maar ik wou even eh, nog zeggen, dat laatste liedje Doe de Locomotion, dat was Lea Kliphuis dus. Hè. Dat deed ze goed, hè. Want ik vind haar versie, hoe het begint ook, zo heel anders dan het origineel. En dan komt het toch weer naar het origineel toe. Eh, nou ja, je hoorde, eh, niet alle zangeressen waren even sterk. Nou ja, ik geef het je te doen aan mijn Natural Woman te zingen. Dat Charlie D niet helemaal lukte. Nou goed, je hoorde, de sfeer was fantastisch... en iedereen ging tevreden naar zijn bedje... Hè, om de volgende ochtend met een eh, smile weer de dag te beginnen. Hopelijk geldt het voor iedereen die ook nu luistert. Carol King Tribute, dat was dus in Paradiso, hè? afgelopen donderdag 26 mei 2011... naar aanleiding van het 40 jarige jubileum van het eh, album Tapestry. De avond werd bedacht dus door Guus Hoogarts... en georganiseerd door Simone, Toppers hè, van Parool en Paradiso. Oh ja, en ook nog extra drank, dank aan eh, Rory, de geluidsman van eh, Paradiso... die zijn werk uitstekend gedaan heeft. En eh, begin juli staat de hitclub van het Parool weer in Paradiso. En dan duiken ze in eh, country. En dan komt Mikkel, Mikkel van der Meulen, ingenieur Meulen, komt hier weer zijn eh, bijzonderste country-plaatjes draaien... en dan neemt hij hopelijk ook een zanger of zangeres mee. Misschien wel Bert Kruisinga. En die dames van de, van de soul, Soldiers. Nou, ik hoop het. Ik sluit dit uur af met de man die dit weekend ook een tribute kreeg... maar dan in Carré. En eh, in NRC stond deze week een interview met hem. En ik vond het einde heel erg opvallend. Eh, hij, hij, zegt eh, dat hij jaloers was op zijn broer. Want die is zijn hele leven postbode geweest. En ja, die was... Bill was eigenlijk nooit zo gelukkig als, als die broer van hem. En hoe dat dan kwam, vroeg de interviewer. En dan zegt hij, nou, dat ligt waarschijnlijk aan mijn persoonlijkheid. Maar je kunt ook stellen dat extreem geluk weinig kunst voortbrengt. Gelukkige mensen graven niet zo diep. Die diepte komt vaak voort uit een vorm van wanhoop. En wanhoop geeft de noodzaak om ver in jezelf te rijken. Dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie eh, definitie van wat kunst is. Bill. tie round your house. I wish you truckloads of cheer.